Volgens lokale media werd hij donderdag gearresteerd. Taghi zelf werd in december ook opgepakt in Dubai en drie dagen later overgebracht naar Nederland. Touringcarbedrijven zijn van plan de coronarichtlijnen bewust aan hun laagste lappen. Bij Hart van Nederland zei ze gisteravond dat ze 30 mensen per bus gaan vervoeren in plaats van de toegestane 13. Volgens een van de organiserende touringcarbedrijven doet 90% van de branche mee. Eventuele boetes nemen ze voor lief, zeggen ze. Ze vinden het onbegrijpelijk dat iedereen zomaar in een trein kan stappen, maar weliswaar met een mondkapje, maar bij hen niet. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid heeft coronagegevens van een overheidswebsite verwijderd. Daardoor is nu minder goed te zien hoe het virus is verspreid over de deelstaten. President Bolsonaro vindt de cijfers maar misleidend. Ze komen niet overeen met de situatie waarin het land zich bevindt, zei hij. Brazilië had de afgelopen dagen het hoogste aantal dagelijkse sterfgevallen wereldwijd. In Tilburg zijn vannacht schoten gelost op een kapperszaak in een huis. Het was de derde keer in drie dagen tijd dat er in Tilburg geschoten werd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte in beeld. Vrijdag werd voor de ogen van zijn zoontje een Tilburger van 42 op straat neergeschoten. Hij moest naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Een dag eerder werd een auto in Tilburg beschoten. De inzittende raakte toen niet gewond. Het weer, vanochtend veel bewolking en geregeld pittige buien. De wind is vrij stevig en draait naar het westen. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar er kan ook nog een buitje vallen.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 Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten.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 Allereerst is daar You Win Again uit 1980. En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. is out all over town that you've been seen. Number Nummer 1 country hit. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a crew I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills live without you and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? a knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project, heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie... die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts... zal de juiste sfeer brengen in elke bar. her good. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans van wijle stadgenoot Steve Goodman treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. But the old men in the club car, penny a point ain't no one keeping score. Won't you pass the paper bag that holds the bottle? And feel the wheels are rumbling neath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their fathers their babes asleep, rocking to the gentle beat. The rhythm of the rails is all they dream. Good morning, America, how are you? Don't you know me? I'm your native son. Well, I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be going 500 miles on the day. Tennessee sun. I'm the train they call City of New Orleans. I'll gone 500 miles when the day is done. I'll be gone 500 miles when the day done. Steve Helms maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hit single Nowhere But Texas die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg or a glass, in smaller doses. Man, he's a blast, but I wind up in trouble. worst best friend. Cause he makes me laugh, and he makes me cry. He makes me tell the truth when I probably should lie. Even got me arrested and mixed up with twins. That's why I call him my worst best friend and whiskey. I'll go out on a limb. Say maybe you've met him or some of his kin. I should say goodbye and never see him again. But I just can't probably should lie. Even got me arrested. They mixed up with twins. van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Prairie Oyster was een Canadese countrygroep uit Toronto. Ze werden zes keer door zowel de Canadian Country Music Association als de Juno Awards uitgeroepen tot countrygroep of duo van het jaar. De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times' Sake. Chiet zijn wat Cajun-invloeden te horen, waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt.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 Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. 15 Cuban Minutes van Jimmy Buffett is een nummer van het album Live on the Flipside. Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, Crossroads, Country tiptopper. Sana, sana, culito de rana, si no sana hoy, bueno, sana mañana. Mañana, mañana lo que dicen La Habana, si no pasa hoy. mañana. to That's the tale was told of me, the sea dog nursery rhyme, and the music that was handed down from a long forgotten time. Fifteen Cuban minutes, get lost in the fog. Life's a test, just do your best like a three-legged dog. In the land where time means nothing, you can often lose your mind. Now place your bets, or better yet, just join a put to a test when we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West. They come to make a movie about long forgotten times. See old friends, drink some rum, and visit Horse, dogs, and roosters frolic on the floor. 15 Cuban minutes, lots of give and take. but easy to embrace. No calendars or watch to wind, no schedules to chase. In the land where time means nothing, this phrase Put it on a t-shirt and everyone will cubanos, drama, aquí no hay solo la ventana. Music makes us happy, it's in our core. sweet songbird who flew north across the Gulf Stream, and everybody heard. Now the clock just keeps on ticking. I hear it everywhere I go, and I sing along in cars that bars along Calle Ocho. God bless Ricky Ricardo and little Ricky too. They set my mind. and sundials in the sand. Now we have atomic clocks that measure the Big Bang. Still, I prefer the simple way. Let's take it to the street. More walking and less talking. Ten time with your feet. 50 Cuban minutes still stands the test of time. Like a Salas photograph or a Kenneth Patchin rhyme. If you're looking for a launch pad, no new Fuck Siri, ask Jose. 15 Cuban minutes, there's no end in sight. I'll meet you by the cannon on the Malecon tonight. Sana, sana, culito de rana. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana lo que dice... Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp Lund... er zijn mensen die western music maken... en die het soort vriesdrogen, zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken... Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed in de gekke 21e eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het. Maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just bears. I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off? Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat meat. But somebody find some answers. Let's do a study of some kind. We'll make it scientific, and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. chestnut. You know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes, I agree. There's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? roses, they smell 20 miles away. Thomas said it happened on the ranch just this way. Now I'm all for conservation. I say protect the kitchen sink. But this bear seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. good news about them bears. In the Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album, die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De spotlight is voor Billy Keeble. met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place. This song's for you Straight from my heart A few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. This song is just for you, straight from hear it play. You'll know right from the start. This song is just for you, straight from my heart. playing that same cheating song. While my rock of Gibraltar waits at home. There's a sweet thing in the corner smiling at me. And I'm caught between a rock and a hard place. a hard place to leave. Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. mule in a stable, mattress on the floor and food on the table. There's hay in the barn and there's coffee in a can. It sure ain't enough to keep me where I am. Honey, I'm gonna drink and dance all night. Law come to get you if you don't walk right. Morning comes when there's no room in the tank. They be drunk, strewn out like driftwood along the bank. get out once they close the pass. And Murray closed up early with the snow. I swear I'm going where the climate suits my clothes. titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen. Er kan de versie van Susie Blue en The Lonesome Fellas aan toegevoegd worden. En voor mij is dit een mooie afsluiter van deze aflevering.